12 uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Franse president Macron noemt de mishandeling van een zwarte man door drie agenten onaanvaardbaar en beschamend. Hij eist dat de regering snel met een voorstel komt om het vertrouwen tussen burgers en de politie te herstellen. Een Franse nieuwssite publiceerde gisteren een video van de mishandeling die plaatsvond in een muziekstudio in Parijs. Frankrijk mag volgens Macron nooit racisme en haat toestaan. De politiemensen zijn geschorst. En zowel de politie zelf als het Franse Openbaar Ministerie heeft een onderzoek ingesteld. In Rotterdam zijn alle winkels in het centrum vanavond eerder gesloten. De meeste winkels mochten tot 8 uur open blijven. Maar burgemeester Abu Taleb greep om 10 over 7 in... omdat het volgens hem dramatisch druk was in de stad. Vanwege Black Friday gaven veel winkels flinke kortingen. Eerder op de dag waren er vanwege grote drukte in Rotterdam, maar ook in Amsterdam, al oproepen om niet meer naar het centrum te komen. In Nieuwegein hebben archeologen een zwaard van 900 jaar oud gevonden. Het zogenoemde slagzwaard is 118 centimeter lang, gemaakt van ijzer en staal en komt uit de middeleeuwen. Een zwaard uit die tijd dat nog in zo'n goede staat is, is uniek, zeggen de archeologen. Het werd ontdekt bij opgravingen op bedrijventerrein Het Klooster... waar eerder ook al eeuwenoude skeletten en resten van een bruine beer werden gevonden. Bij een aanrijding in Hogeveen is een 78-jarige fietser overleden. In de auto waarmee hij in botsing kwam zaten twee mensen. Een van hen werd meteen aangehouden, de ander ging er vandoor. Aan het eind van de avond werd ook hij aangehouden. Beiden zitten nog vast en worden verhoord. Het weer. Vannacht in het noordoosten kans op mist en de temperatuur daalt naar een graad of 2. Ook morgen overdag in de noordelijke helft waarschijnlijk mist of lage bewolking.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 I might bottom on the low, but they top shit. Switch the genre on you hoes, do a rocket. I got the biggest damn song, fuck the charts, I don't need them. They wanna know if I be last done. Bitch, even if I started flopping, that be fashion. Popping up in movies, ain't no Nazi bitch, it's Ashton. He he, I'm bad as Michael Jackson. Hey, it's a holiday got hoes on hoes and they out of control, yeah. Hey, this another way. 'Cause I'm going, I hope that you know it. I can't even close my eyes, and I don't know why. Guess I don't like surprises. I can't even stay away from the game that I play. They gon' know us today. Man, I snuck into the game, came in on a horse. I pulled a gimmick, I admitted I got no remorse. Nobody tried to let me in, nobody opened doors. I kicked the motherfuckers down, they didn't have a choice. Dun dun dun, they tried to next me. Hey, but I'm blessed. Hey, no flex, but my checks giving vetties. Hey, and I'm sexy. They wanna sex me, pop star, but the rappers still respect me. They wanna know if I be last done, bitch. Even if I started flopping, that be fashion. Popping up in movies, ain't no Nazi bitches ass done. He he, I'm bad as Michael Jackson. Dun, dun, Hey, it's a holiday. I got hoes on hoes and they out of control, yeah. Hey, this another way. All my niggas on go and I hope that you know it. I can't even close my eyes and I don't know why. I guess I don't like surprises. I can't even stay away from the game that I play.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 next to mine were on different lines. So I wanna be nice enough. They don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just act Did you have fun?